die hij nu al uitzit in een strafkamp. Alexei Navalny is een bekende tegenstander van president Poetin. Officieel wordt hij veroordeeld voor extremisme... maar mensenrechtenorganisaties noemen dat onzin... en zeggen dat Rusland hem met zwijgen op wil leggen. Correspondent Iris de Graaf legt uit dat Navalny nog meer straf kan verwachten. Hij staat binnenkort ook nog een keer terecht voor een terrorismezaak. En daar komen ook nog een x eh, aantal jaren bij. Dus eh, met deze straf, met deze uitspraak en de volgende zaak... is de kans heel groot dat hij tot het einde van zijn leven in de strafkolonie blijft zitten. Ga je morgen met de auto op vakantie? Bereid je dan voor op grote drukte, zegt de ANWB. Morgen kan de zwaarste zwarte zaterdag van deze zomer worden, denken ze. Ondanks dat vervelende vooruitzicht kun je nog wel wat doen om de ergste files te vermijden, zegt de ANWB. Het komt omdat veel Fransen augustus echt als dé vakantiemaand beschouwen. Dus ze eh, vertrekken massaal op zaterdag. Wij raden dan ook aan om niet te vroeg te vertrekken vanuit Nederland. Anders rij je precies tegelijk op met al die Fransen vanuit Parijs. De grootste drukte wordt daar rond Parijs verwacht en in Zuid-Frankrijk. Morgen is het zover. De Canal Parade is dan in Amsterdam. Zo'n 80 boten met uitgedoste mensen varen mee. En zo viert Amsterdam de vrije geest van de stad... waarin cisgenders, homoseksuele mannen, lesbische vrouwen... transgenderpersonen en ieder ander van de LHBTIQ community samenleven. De VN-vluchtelingenorganisatie vaart ook mee. Op die boot zit ook Esther. I am from Ukraine. I am transgender girl. Why I am leave the Ukraine because of war and uh, my city is bombarded now. Ook Armen vaart mee. Ik ben acht jaar geleden uit Syrië gevlucht vanwege de oorlog en mijn geaardheid. Ik was op de kast en dat is daar strafbaar en zeer gevaarlijk. Ik wil morgen dansen en vrijheid vieren met alle vluchtelingen op de boot. Het gaat wel regenen. Nou ja, dat hoort bij Nederland, hè? Ik zeg, don't raid on my parade. Zo is het. Morgen dus vanaf 12 uur in Amsterdam. Dan nog het weer. Vandaag buien met tussendoor ook wat zon en een graad of 20.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 Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana. sento sempre cantare, pero non sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo tanta chitarra, io che so sempre cantare, pero non sempre cantare, però non sempre cantare.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 Het is inmiddels de vijfde keer dat Navalny is veroordeeld. Bij noodweer in Slovenië zijn drie mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders. Ze zouden mogelijk door onweer getroffen zijn. En twee mannen krijgen 30 jaar cel en levenslang voor een vergismoord in Amsterdam. In 2018 schoten ze een jongen van 17 dood, maar later bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en tussendoor wat zon bij ongeveer 20 graden. Vanavond wordt het droog en dan zijn er opklaringen.